Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de trein kan je nu weer eens iedereen's lach of ochtendhumeurkoppie goed zien. Want je mondkapje mag af in het OV. Het is niet langer verplicht om er eentje te dragen in de trein, bus, tram of metro werd de laatste weken al steeds lastiger voor conducteurs om erop te controleren, zegt de club voor OV-personeel. Je zag dat steeds meer mensen het mondkapje eh, vergaten. En dat betekent dat onze handhavers eh, ja, veel mensen zagen met, eh, zonder mondkapje in het, in het OV. Ehm, en ja, op een gegeven moment viel dat nauwelijks meer te handhaven. Dus de laatste weken zijn daar ook niet heel veel procesverbalen meer voor uitgeschreven. Er hoeft ook geen wattenstaafje meer in je neus voor een avond stappen in een grote club of een concert. De afgelopen weken gold bij zulke evenementen 1G, maar vanaf vandaag kun je zonder QR-code de zaal in. Bewaar die check up trouwens nog wel even, in het buitenland kan je hem nog nodig hebben. De president van Oekraïne heeft vannacht weer een video online gezet. Daarin zegt hij dat de onderhandelingsgesprekken met Rusland zwaar zijn... De landen praten al een tijdje over het stoppen van de oorlog... maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Veel Nederlanders maken zich zorgen over de economie... en twijfelen of het nu wel slim is om grote dingen te kopen. Blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek... over consumentenvertrouwen. Dat staat nu op bijna het laagste niveau ooit. Komt onder meer door de oorlog in Oekraïne. in arme wijken vind je veel meer fastfoodzaken dan in rijken. Journalisten van Pointer zijn op straat het aantal snackbars, dunnertenten, donutverkopers en afvalpizzerias gaan turven. Dan zie je dat er eh, in rijkere wijken eh, zes per 10.000 eh, inwoners zijn. Eh, en voor wijken waar veel laag inkomens zijn, zijn dat er elf. Dus dat is bijna een ja, dubbele. In deze wijk is overgewicht ook een groter probleem.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 It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. alive another shot in the dark. It's just another shot in the dark. van het NOS-journaal. Door de oorlog in Oekraïne staat het consumentenvertrouwen op bijna het laagste niveau ooit, meldt het CBS. Consumenten zijn somber over de economie en hun eigen financiële situatie. President Poetin is van plan eind dit jaar naar de G20-top te gaan. Dat zegt de Russische ambassadeur in Indonesië, waar die top wordt gehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen een aantal landen, waaronder de VS, Poetin er niet bij hebben. De laatste verplichte coronaregels zijn vandaag vervallen. Zo hoeven reizigers in het OV geen mondkapje meer op. En ook is het niet meer nodig om te testen voor nachtclubs of grote evenementen. Het weer, veel zon, 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden en zuidoosten. En de komende dagen verandert er weinig. Lekker kleine vriend, je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen gauw kleine now. Zandvoort, op 106.9 FM. If you knew what you think If you knew what you was after Sometimes you wonder And she laughs in her frustration Would someone please explain The reason for this strange behavior In exploitation's name must be working exploitation's name.